Levi van Eck met het NOS-journaal. In Jeruzalem is het na het laatste vrijdaggebed van de Ramadan... tot confrontaties gekomen tussen de Israëlische politie en gelovigen. Daarbij zijn volgens de hulporganisatie Rode Halve Maan... 163 Palestijnen gewond geraakt. Volgens Israël hebben ook zes agenten verwondingen opgelopen. Na het gebed in de El Aqsa-moskee begon een demonstratie... tegen de uitzetting van een Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem. Betogers keerden zich daarbij tegen de politie. Agenten grepen onder meer in met waterkanonnen en rubberkogels. De politie heeft de man van 21 uit Amsterdam opgepakt... voor een serie explosies in Rotterdam afgelopen week. In de nacht van 4 op 5 mei waren een Feyenoordcafé en een portiek van een woning doelwit. Afgelopen nacht waren er opnieuw explosies bij een Feyenoordcafé en in twee portieken. Bij de explosies vielen geen gewonden, maar de schade was groot. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De komende dag worden de reisbeperkingen voor delen van Europa versoepeld... blijkt uit reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizigers die in Nederland terugkomen vanuit Finland, van het Portugese vasteland... en bepaalde Spaanse en Griekse eilanden hoeven niet meer in quarantaine. Ook hoeven ze zich niet meer te laten testen. Deze gebieden gelden volgens het ministerie niet langer als hoog risicogebied. De betreffende landen houden nog wel hun reisbeperkingen voor Nederlanders... en het reisadvies voor Europa blijft tot zeker 15 mei op oranje. Het is de Graafschap niet gelukt om te promoveren naar de eredivisie. De club uit Doetinchem speelde met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Woensdag speelt de Graafschap thuis tegen Helmond Sport. Bij een overwinning is de Graafschap zeker van een comeback naar de eredivisie. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en kan het op sommige plaatsen licht vriezen. De komende dag wordt het regenachtig bij 14 tot 16 graden. Zondag is het met 22 tot 26 graden een stuk warmer, maar er vallen dan wel buien.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 There's no one here to save you from yourself when you'll discover it's hard. I night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started days of young, better run for cover.